Jelle Visser met het NOS-journaal. In Den Haag zijn twee kinderen en een volwassene gisteravond naar het ziekenhuis gebracht... vanwege koolmonoxidevergiftiging. Hun woning aan de Haagse Lineerstraat had een kapotte gijzer. In de woning ging een koolmonoxidemelder af, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Uit metingen bleek dat er een vrij hoge concentratie in het huis was. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, kan de brandweer nog niet zeggen. Ze worden nagekeken in het ziekenhuis. Het dodental na de aardbeving in Albanië is opgelopen tot 23. Meer dan 600 mensen raakten gewond. Dat melden de Albanese autoriteiten. De aardbeving gebeurde dinsdagochtend. Onder andere in de hoofdstad Tirana en eh, in de havenstad Dures stortten gebouwen in... en ontstond er paniek. Volgens Europese meetinstituten had de aardbeving een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. De interimregering in Bolivia gaat voor het eerst in elf jaar weer een ambassadeur in de VS aanstellen. Dat meldt het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aanstellen van een ambassadeur in Amerika is een breuk met het beleid van ex-president Morales. Onder zijn bewind waren de banden met de VS jarenlang gespannen. De nieuwe ambassadeur wordt waarschijnlijk een hoge diplomaat... die eerder Bolivia vertegenwoordigde bij de Verenigde Naties. De Boliviaanse president Morales trad begin deze maand af na wekenlange protesten. Het zware vuurwerk dat begin deze maand ontplofte bij een woning in Urk... was vermoedelijk bedoeld voor een andere familie. Dat zei de politie gisteravond in het programma Opsporing Verzocht. Een ander echtpaar had eerder de politie getipt... dat er mogelijk dozen illegaal vuurwerk lagen in een auto in Urk. De politie denkt dat de ontploffing een wraakactie was... maar dat de daders zich in het huis hebben vergist. De getroffen familie had er niets mee te maken. Hun woning is onbewoonbaar verklaard. De bewoners bleven ongedeerd. Het weer, het is bewolkt en miserig. De temperatuur ligt rond 10 graden. Later vannacht gaat het vanuit het zuiden harder regenen. Woensdag overdag regent het van tijd tot tijd... met in de middag droge periode. Ook dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm no good for you. I've learned to lose. supposed to what is it? rest of my shine. Please tell us why you had to electricity. Mind if I steal a kiss?